Levi van Eck met het NOS-journaal. Er is internationaal veel kritiek op het Israëlische verbod van VN-hulporganisatie UNRWA. Spanje, Slovenië, Ierland en Noorwegen hebben een gezamenlijke verklaring uitgebracht... waarin ze het verbod veroordelen. Volgens de landen is het werk van UNRWA essentieel en onvervangbaar... voor, voor miljoenen Palestijnse vluchtelingen. Ook de Britse minister van Buitenlandse Zaken noemt het verbod verkeerd... De nieuwe Israëlische wet kan grote gevolgen hebben voor de toch al beperkte hulpverlening aan Gaza. Miljoenen mensen in Gaza zijn afhankelijk van UNRWA... en veel hulp komt via Israël Gaza binnen. De overheid moet niet te veel inzetten op flexwoningen om het woningtekort op te lossen. Daarvoor waarschuwt het Planbureau voor de Leefomgeving. Flexwoningen zijn vaak klein en kunnen tijdelijk ergens worden neergezet, zoals containerwoningen... Het voordeel is dat ze snel gebouwd kunnen worden... maar er zijn weinig mensen die zo klein willen wonen, zegt het planbureau. De overheid zet al een paar jaar in op de bouw van flexwoningen... maar volgens het PBL zijn er vooral meer ruimere en permanente huizen nodig. Inzet van Noord-Koreaanse troepen in de Russische grensregio Koersk... is een aanzienlijke escalatie in de illegale oorlog van Rusland... Mark Rutte, de nieuwe topman van de NAVO, zei dat in het hoofdkwartier van het bondgenootschap in Brussel. Het Amerikaanse ministerie van Defensie kwam vandaag met de schatting... dat 10.000 Noord-Koreaanse militairen inmiddels in het oosten van Rusland worden getraind. Duizenden mensen hebben in de Georgische hoofdstad Tbilisi gedemonstreerd tegen de verkiezingsoverwinning van de regeringspartij Georgische Droom. Volgens hen was de overwinning het resultaat van inmenging door Rusland. De pro-Europese oppositie eist nieuwe verkiezingen onder toezicht van internationale waarnemers. Het weer vannacht is het bewolkt en valt er af en toe regen. De temperatuur ligt rond de 12 graden. Ook de komende dag is het grijs en valt er wat regen.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 Ja, heel misschien niet eens. You only stay with me in the morning. You only hold me away this dream I do for you? Am I am I a dreamer? Am I a dreamer? Am I am I a dreamer?